In het vorige kwartaal waren dat er nog 8000. In Nederland worden nu 301.000 bijstandsuitkeringen verstrekt. Volgens het CBS daalt de groei door een voorzichtig herstel van de arbeidsmarkt. Vooral jonge mannen tot 27 jaar profiteren daarvan. In het derde kwartaal daardoor onder hen het aantal bijstandsuitkeringen sterk. Het Duitse staalbedrijf ThyssenKrupp heeft in het afgelopen boekjaar een winst gemaakt van ruim een miljard euro. Vorig jaar leed het bedrijf nog een verlies van meer dan 2 miljard. Volgens ThyssenKrupp is het bedrijf sterker uit de crisis gekomen. De economie van India groeit sneller dan verwacht. In het derde kwartaal was er sprake van bijna 9% groei, ruim een half procent meer dan analisten hadden voorspeld. Vooral de industrie in India doet het goed. De economische voorspoed van India is vooral te danken aan de lage lonen en het enorme arbeidsaanbod. Om de file-druk te verminderen wil minister Schults van Hagen van Verkeer 16 nieuwe fietsroutes aanleggen. Schults hoopt zo forensen te stimuleren om de auto te laten staan. De 16 nieuwe fietsroutes liggen verspreid over het hele land en zijn zo'n 15 kilometer lang. Ze lopen voor een groot deel over bestaande fietspaden, maar die worden drastisch aangepakt. Zo komen er tunnels en viaducten, zodat de fietsers zoveel mogelijk door kunnen rijden. Het ministerie van Verkeer trekt er zo'n 20 miljoen euro voor uit. Van provincies en gemeenten wordt verwacht dat ze samen 60 miljoen bijdragen. Het weer. Het is bewolkt en het vriest. Lokaal kan er ook nog een enkele sneeuwbui voorkomen. Vanmiddag is er af en toe ruimte voor de zon, maar de bewolking blijft overheersen.